Peak like Dante, broader than Broadway. Get applause like a matador, cry yelling Ole. Who the hell wanna say me from BK to Calais? Come on, uh. was safe in a common place. Showcase your finances, lose a bass on the horse race.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 538. Always say you love me, but you always make it all about you, especially when you've had a few. Oh, oh yeah. All the things I heard from your ex, now they make a whole lot of sense. Already feel bad for you next to have to put up with you.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 En eenvoudig installeren door de innovatieve techniek. Kijk op gbrit.nl slash packs. Het Linda Meijden Winterboek ligt nu in de winkel. Het nummer waarin we muziekvrouwen in de spotlight zetten. Sarita Lorena, Mo en Merel shinen samen met vijf anderen op een waanzinnige uitklapcover. Verder vragen we Sam Hofman het hemd van het lijf. Lees je over Estine haar dure smaak. En natuurlijk natuurlijk heel veel trends en tips om deze winter door te komen. Eenvoudig kiezen, eenvoudig kopen, eenvoudig installeren. Gebrit.nl slash packs. Koop nu het extra dikke Linda Meijden winterboek in de winkel of bestel hem online. Radio is 538. IS-vrouwen terug in Nederland. 538 Nieuws, ANB. De twaalf IS-vrouwen die Nederland heeft opgehaald uit het noorden van Syrië zijn terug in Nederland. Ze kwamen aan het einde van de avond aan samen met hun 28 kinderen. De vrouwen zijn direct aangehouden en overgebracht naar Zwolle. Nederland heeft de vrouwen opgehaald uit IS-kampen onder druk van de rechter. Die dreigde de zaken tegen de vrouwen stop te zetten. De overheid verwacht veel te veel van burgers als het gaat om de energietransitie. In de plannen spelen burgers een grote rol in lokale duurzame energieprojecten. Maar ze hebben daarbij wel behoefte aan een overheid die de leiding neemt. Dat zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau. De verwachtingen moeten omlaag en overheden moeten vaker het voortouw nemen. De Tweede Kamer wil dat het onderzoek naar oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep wordt opgeschort. Er zouden procedurefouten zijn gemaakt. En daarom vinden meerdere fracties het niet goed om ermee door te gaan. Het onderzoek gaat over grensoverschrijdend gedrag door Ariep. Het bestuur moet nog een besluit nemen. En een opmerkelijke stap van het Rijksmuseum. Het schilderij Het meisje met de fluit wordt toegevoegd aan een tentoonstelling over Johannes Vermeer. Onlangs nog hebben Amerikaanse onderzoekers vastgesteld dat het meisje met de fluit helemaal niet van Vermeer kan zijn. Maar volgens het parool heeft het Rijksmuseum in New York benadrukt dat het meisje met de fluit gewoon een echte Vermeer is. En het 538 weer van weer.nl. Er trekken enkele buien over, maar het is op de meeste plaatsen droog. Overdag licht wisselvallig en iets minder wind. Het kwik stijgt met moeite naar 14 graden. En voor meer weer ga je naar weer.nl. girl is so much more than just another apple thief. Yeah, she's a genius. Watch and learn how she sets the world on fire just to watch the sucker burn.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 It's like I buried my faith with you. I'm screaming at a God I don't know if I believe in. Cause I don't. of my heart and left the rest in peace. vibe. I said I'm moving on, you know that I'm still asking where.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 Verder Monique de Bovry over haar nieuwe liefde. En zes vrouwen met HIV. Dit en natuurlijk nog veel meer. Nu in de nieuwe editie van Linda. Ga naar de winkel of bestel op linda.nl en krijg hem gratis thuis bezorgd. Slimme installateurs kiezen voor een Gebrit pack. Een closet en zitting in één verpakking. Super eenvoudig. Eenvoudig kiezen door het brede assortiment. Eenvoudig kopen door de handige meeneemverpakking. En eenvoudig installeren door de innovatieve techniek. Kijk op gebrit.nl slash packs. Nu te koop. De nieuwe editie van Linda. Eenvoudig kiezen, eenvoudig kopen, eenvoudig installeren. gbrit.nl slash packs. Radio is 5. Marktwerking op spoor, slecht idee. 538 Nieuws, ANB. Bijna de hele Tweede Kamer is tegen meer concurrentie op het spoor. De meeste partijen vrezen dat marktwerking gaat leiden tot versnippering, sobere dienstregelingen en trajecten die niet meer op elkaar aansluiten. Dat bleek tijdens een Kamerdebat over het spoor. Want Brussel vindt dat de NS veel te groot is. Maar de Nederlandse politiek ziet het dus niet zitten om andere partijen toe te laten. Er zit weer een fout in de lijst van het RIVM met de 100 grootste piekbelasters. Dat zijn de 100 bedrijven die het meeste ammoniak uitstoten. Eerder dit jaar zat er ook al een fout in de lijst. Daardoor zou het kunnen dat bedrijven er onterecht op staan. Stikstofminister Van der Wal baalt er enorm van en wil dat het RIVM de systemen extern laat toetsen. De 12 IS-vrouwen die Nederland heeft opgehaald uit het noorden van Syrië zijn terug in Nederland. Ze kwamen gisteravond aan samen met hun 28 kinderen. De vrouwen zijn direct aangehouden en overgebracht naar Zwolle. Nederland heeft de vrouwen opgehaald uit IS-kampen onder druk van de rechter. Die dreigde de zaken tegen de vrouwen stop te zetten. Als je tijdens het slapen last hebt van brandend maagzuur, kun je het beste op je linkerzij gaan liggen. Dan heb je er minder last van dan wanneer je op je rechterzij of je rug ligt. Zo concludeert een artsenonderzoeker van het Amsterdam UMC in zijn proefschrift. Een kwart van de Europeanen heeft eens in de maand last van brandend maagzuur tijdens het slapen en 5% zelfs dagelijks. En het 538 weer van weer.nl. De laatste buien trekken het land uit en het wordt overal droog. Dan is het overdag meestal zonnig, maar er zijn ook enkele wolken te zien. Het wordt in de middag ongeveer 15 graden. En voor meer weer ga je naar weer.nl. Goedemorgen. Je hoort zo meteen onze 538-collega Martin Garrick samen met Bon. Ook Pink staat voor je klaar. Nadine Lewis, dit is How Do I Say Goodbye.